van mensen die een coronatest hadden gedaan of gebeld werden voor het bron- en contactonderzoek. Eerder zei minister De Jonge dat alleen de dieven verantwoordelijk zijn voor het datalek. Maar daar komt hij nu toch op terug, zegt politiek verslaggever Lars Geerts. Want waar die vorige week inderdaad nog af en toe wat laconiek achter het spreekgestoelte eh, stond... stond hij er vandaag toch deemoedig eh, eh, te erkennen dat het allemaal niet goed is geweest. Dat hij bepaalde woorden niet had moeten gebruiken. En dat hij veel duidelijker had moeten zijn over wat hij wist en wat hij niet, niet wist. En over dat datalek zei hij vandaag dat had natuurlijk ook allemaal wel een stuk beter gekund. De GGD heeft nu zelf ook maatregelen genomen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurt. Wijkverplegers en mensen in de thuiszorg vinden dat ze nu al eens aan de beurt mogen komen voor een coronaprik. Ze komen elke dag bij een hoop mensen met een zwakke gezondheid. Dus verpleegkundige Dinvi uit Hoensbroek in Limburg maakt zich er echt zorgen over. Ja, je gaat van deur naar deur en ondanks dat natuurlijk heel beschermd werken kun je toch het virus meenemen en verspreiden. En dat gaat wel door je hoofd. Het is een heel ja, een verantwoordelijkheidsgevoel wat je continu bij je draagt. Hallo. Hallo. We zijn er. Morgen wordt de nieuwe vaccinatiestrategie vastgesteld. Als je ergens in een slootje of misschien op een parkeerplaats een grote aluminium plaat tegenkomt... moet je even bellen met de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Daar zijn ze op zoek naar een vliegtuigonderdeel dat tijdens de vlucht naar beneden is gekomen, zegt deze luchtvaartjournalist. Ik denk eh, dat je het niet na kan vertellen als je het op je kop krijgt. Want het is een plaat van ongeveer een meter bij een meter, denkt hij. De stationspiano die op station Eindhoven Centraal werd gesloopt tijdens de rellen... is vandaag aangekomen in het Spoorwegmuseum. Het ding gaat er eerst in de opslag, maar het kan best zijn dat je hem over een tijdje kunt bewonderen. Ze denken erover na om een speciale corona-expositie te organiseren. Het station heeft al wel een nieuwe piano. Het weer, het is aan het regenen, maar in de loop van de nacht wordt het droog. En morgen overdag zien we dan misschien zelfs even de zon. Het wordt 8 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB.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 voorrang krijgen bij het vaccineren. Tot dusver heeft de politie vier mensen aangehouden... die worden verdacht van het te koop aanbieden van persoonsgegevens... van mensen die zich bij de GGD op corona hebben laten testen. De politie weet nog niet of er inderdaad gegevens zijn verkocht. En Oeigoerse vrouwen in Chinese kampen in de provincie Xinjiang... zijn stelselmatig slachtoffer van verkrachtingen... en ook van marteling en ander seksueel misbruik, schrijft de BBC op basis van getuigenissen. Het weer droger, morgen droog maar bewolkt... in het midden en zuiden af en toe zon en 9 graden.